Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. Juwelier Ruud Stratman werd vorige week neergeschoten en overleed later. De verdachte, de 19-jarige Sandro Grigolia, is in Georgië aangehouden. Gaf zichzelf vanmiddag aan bij de Nederlandse ambassade daar. De andere overvaller werd vannacht opgepakt in Den Haag. Sinds de overval waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Ajax is voor de 31ste keer kampioen van Nederland. De Amsterdammers wonnen vanavond in de arena met 2-0 van VVV en zijn daardoor in de laatste wedstrijd niet meer in te halen. De Amsterdamse doelpunten kwamen van de Jong. Morgenavond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. Na de overwinning werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein en klommen fans in lantaarnpalen. In de strijd om de tweede plaats deed Feyenoord goede zaken door een 4-1 overwinning op Heracles. PSV won met 5-0 van ADO en staat nu derde. In een debat op de Franse televisie heeft zittend president Sarkozy zijn socialistische uitdager Hollande direct proberen weg te zetten als een linkse opportunist. Hollande zei dat Sarkozy maar weinig heeft gepresteerd de afgelopen vijf jaar. Sarkozy beklaagde zich erover dat hij de schuld krijgt van de economische problemen van Frankrijk. Hij benadrukte niet de enige schuldige te zijn. Zondag is de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Illegale jongeren hebben recht op onderwijs en mogen dus in Nederland stage lopen om hun opleiding af te ronden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door een Surinaamse scholier. Hij kon zijn mbo-opleiding niet afronden omdat hij geen stage mocht lopen. Volgens het vonnis wordt het recht op onderwijs in het hart getroffen als een leerling geen kans krijgt om zijn diploma te halen.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 We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd eh, High Plains Music samen met Lila Miai. Asher Queen, ja hij komt weer naar Nederland, dit jaar weer. Vorig jaar was hij ook voor een prachtig concert in Zwijndrecht eh, waar ik bij mocht zijn. En dit jaar duurt nog wel even, maar goed, het komt toch eh, steeds meer dichterbij. 23 juni in de Oude Kerk Wilhelminaplein in Naaldwijk begint allemaal om 8 uur. En prijs is 25 euro. En dat allemaal ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Spiritueel Lichthuis Mana no We gaan verder met muziek van Grollo en Capitanata met de CD Magic Touch. wá jọ wà múlẹ̀ Oníkòyí ogún ojoojúmọ́ tí múlẹ̀ bàbá wa súnmí lọ Ìkòyí o Ìkòyí o. Eh. Simon Ayọ̀tádé ọmọ Ìṣẹ́yìn Ayọ̀ Àjànà Túndé Ayọ̀ Dósùn Abíọ́lá Dósùn Táyé Àjíbòyè Fatai Àyìnlá Ìṣọ́lá mo dúpẹ́ inú mi dùn mo gbogbo ọmọ Yorùbá mo dúpẹ́ ènìyàn láṣọ. tẹlifíṣàn. la láṣọ mi. tó bá mi Buddy Prem. En eh, dit eh, werkje komt van het label, oorspronkelijk label Malimba Records. En tot mij gekomen via osho.nl. Een heel ander label is uh, Ancient Future. En met die cd gaan we dan ook afsluiten met de cd Planet Passion.